De bezuinigingen bij het Pentagon zijn ingrijpender dan eerder was gepland. Volgens Gates is dat nodig om de economie en de staatsbegroting weer op peil te krijgen. Het weer. Vanuit het westen wordt het overal droog. Vannacht kan dichte mist ontstaan.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 Take life. van Zandvoort. I'll be Zärtlichkeiten lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. io sì lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. your dreams.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 Uit voorzorg zijn nu ruim 4700 Duitse boerderijen geblokkeerd. Toen het schandaal uitbrak, begin deze week waren dat er nog zo'n duizend. Het overgrote deel van de gesloten boerderijen staat in de deelstaat neder Ze mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren. Het kankerverwekkende gif zat in vetten die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee en varkensvoer raakte daardoor besmet, zegt de Duitse regering. De schade voor de veeboeren loopt in de miljoenen. Het vuur bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is nu definitief uit. De hele nacht en dag is de brandweer bezig geweest met nablussen. Intussen is het waterschap in het gebied begonnen met het opruimen van vervuild bluswater. In het slootwater zitten hoge concentraties zeer schadelijke stoffen. De gemeente Moerdijk heeft een schademeldpunt ingesteld voor gedupeerden van de brand. Tot nu toe zijn ongeveer 10 meldingen binnengekomen. De formatie in België is ruim 200 dagen na de verkiezingen weer terug bij af. Onderhandelaar van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. De Vlaamse en Waalse partijen kunnen zich niet vinden in een nota van Van den Lanotte... waarin hij probeerde alle partijen tevreden te stellen. Het Amerikaanse leger gaat fors inkrimpen. Vanaf 2015 worden er 47.000 banen geschrapt. De Amerikaanse regering wil de troepen in Afghanistan over vier jaar terughalen... waardoor er minder mensen nodig zijn. De bezuinigingen bij het Pentagon zijn ingrijpender dan eerder was gepland.